Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Nijmegen is een stadsbus met een aantal passagiers erin tegen een woonhuis aangereden. Volgens Gelderse media is de chauffeur daarbij om het leven gekomen... en zijn zeven inzittenden gewond geraakt, van wie drie ernstig. Het ongeluk gebeurde in een nieuwbouwwijk. De bus reed in een bocht rechtdoor. Mogelijk was de buschauffeur onwel geworden. Hoeveel passagiers in de bus zaten is niet duidelijk. De schade aan het Nijmeegse woonhuis is aanzienlijk. De bewoners lagen boven te slapen en bleven ongedeerd. De presidentsverkiezingen in Polen lijken toch nog een nek-aan-nek race te worden tussen de liberaal Komorowski en de conservatief Kaczynski. De exit polls lieten een kleine voorsprong zien voor Komorowski en dat was voor Kaczynski al reden om zijn tegenstander te feliciteren met de overwinning. Maar bij het tellen van de stemmen wordt de voorsprong steeds kleiner. Bronislav Komorowski is de huidige waarnemend president. Jaroslav Kaczynski is de tweelingbroer van de vorige president Lech Kaczynski, die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. Het Argentijnse nationale voetbalelftal is ondanks de uitschakeling door Duitsland enthousiast ontvangen na terugkeer uit Zuid-Afrika. Het team van coach Maradona werd weggehouden bij de supporters op de luchthaven, maar langs de snelweg en bij het hoofdkwartier van de voetbalbond werden de spelers toegejuicht. Ook hielden de supporters spandoeken omhoog met de oproep aan Maradona om bondscoach te blijven. Eerder zei hij zelf nog dat hij morgen vertrokken zou kunnen zijn. De Braziliaanse bondscoach Dunga en zijn staf zijn ontslagen na de uitschakeling door Oranje in de kwartfinale. Dunga zei na de nederlaag meteen al dat hij zou opstappen. Dan nog het weer, nog lang helder. In de loop van de nacht overal bewolkt, minimaal rond 14 graden. Morgen overdag veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg.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 It's my life. It's my life, my world. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and saw things things I do, I do them no more.